Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een half jaar cel voor twee mannen die aannemers bedreigden. De mannen waren fel tegen de komst van windmolenparken in Drenthe en Groningen... en stuurden dreigbrieven naar bouwers die daaraan wilden meewerken. Dat was niet het enige wat ze deden, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Ze hebben ook vlaggen gemaakt met hakenkruizen. Ze hebben op verschillende plekken asbest gedumpt bij die bouwbedrijven. Een oud-gedeputeerde is op een poster afgebeeld als kambeul. Alles om voldoende angst te zaaien bij die bedrijven en ook bij de provincie... om te zorgen dat die turbines niet werden geplaatst. Dat mocht niet baten, de windmolens die staan er inmiddels al. Premier Rutte heeft weer slecht nieuws. Het kan best zijn dat we nog weken op versoepelingen moeten wachten. De datum van 28 april staat op losse schroeven. We moeten ons realiseren, 160.000 mensen nu besmettelijk. Dat is evenveel als in de eerste golf. Dat is echt heel veel. Plus nu 800 mensen met corona op een intensive care bed. Ja, dat, dat, dan kun je geen risico's nemen. Betekent dat het ook half mei kan worden... voordat je een biertje kan wegklokken op het terras... of midden in de nacht op straat een dansje mag doen. En veel mensen kijken waarschijnlijk uit naar zonnig lenteweer, maar Leo uit Emmeloord niet. Hij is stormchaser en hoopt op lekker veel buien en onweer. Als het zover is, pakt hij zijn weerkaarten en camera's erbij en race hij er met de auto naartoe. Nou ja, dan giert de adrenaline al door de lijf heen om er dan heen te gaan. Want ja, het is hartstikke mooi. Eh, ieder onweersbui is net weer anders. Soms heb ik wel eens kippenvel hoor. Ik heb wel eens momenten meegemaakt dat de bliksem echt 20, eh, 30 meter van me af eh, insloeg. Ja, dan uh, gieren de adrenaline en de kippenvel wel door je lichaam heen. Het liefst zou hij naar Amerika gaan voor het echte werk, maar zijn gezin houdt hem liever hier. Gelukkig voor Leo zijn er ook hier steeds vaker Amerikaanse weertoestanden. Denk hierbij aan grote hagelstenen en eventueel eh, tornado's eh, die hier eh, voor kunnen komen. Ze, komen wel geregeld voor met een zwakkere term. ja, Nederlanders noemen het windhozen. En die heb je vooral tussen april en september. Het weer voor nu, lekker zonnig en een graad of 12.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 wordt 435 euro. Dat blijkt uit het definitieve wetsvoorstel van het kabinet. Beide kamers moeten het wetsvoorstel nog wel goedkeuren. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8.966 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 214 meer dan gisteren. Ook stijgt het gemiddelde aantal positieve coronatests... een toename van 11 vergeleken met een week eerder. Een man van 21 die in januari meedeed aan de avondklokrellen in Den Bosch... is veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen.